Joris Stubenitski met het NOS-journaal. FIFA-president Blatter moet onmiddellijk opstappen... vindt de voorzitter van de Engelse voetbalbond. FE-baas Greg Dyke zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen... door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld... zolang Blatter de baas is. De Engelsen gaan daarmee verder dan de Europese voetbalbond UEFA. Die wil dat de FIFA-voorzittersverkiezing met een half jaar wordt uitgesteld... Gisteren werden zeven FIFA-officials opgepakt in Zwitserland op verdenking van corruptie. Het vliegverkeer in België zal de komende dagen nog last hebben van de stroomstoring van gisteren. Door een mislukte stroomtest kon de luchtverkeersleiding urenlang zijn werk niet meer doen. Het luchtruim is inmiddels voor 75% weer open. Het kan nog dagen duren voordat het helemaal wordt opengesteld. In de VS is per ongeluk antrax naar een aantal laboratoria gestuurd. Door een fout van het Amerikaanse leger werden voor onderzoek naar biologische wapens levende bacteriën verstuurd. De pakjes kwamen onder meer terecht bij een aantal privélaboratoria. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de fout toegegeven. Er zijn, zou niemand ziek zijn geworden van de dodelijke bacterie. De burgemeester van Haaksbergen is opgestapt vanwege het ongeluk met de monstertruck waarbij drie doden vielen. Er was felle kritiek op hoe hij omging met de kwestie rond de vergunningverlening bij het monstertruck-evenement. Lokale partijen noemden burgemeester Gerritsen laks en ongeïnteresseerd. Dick Advocaat stopt als voetbaltrainer. Hij gaat niet verder bij de Engelse club Sunderland. De Hagenaar mocht daarbij tekenen, maar ziet daar vanaf. Advocaat zegt dat hij bijna 68 jaar is... en had eerder al duidelijk gemaakt dat hij bij Sunderland bezig was aan zijn laatste klus.